omdat er opnieuw een aswolk over Nederland drijft. Ze blijven tot zeker 2 uur vanmiddag gesloten. De andere vliegvelden in Nederland blijven vooralsnog wel open... De aswolk komt van de vulkaan op IJsland, die vorige maand ook al voor problemen zorgde. Een wolk met een hoge concentratie as drijft over Groot-Brittannië richting Nederland. In Londen zijn vannacht de meeste luchthavens gesloten, waaronder Heathrow en Gatwick. Die blijven tot zeker 8 uur in de morgen dicht. Het reisadvies voor de Thaise hoofdstad Bangkok is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de stad vanwege de explosieve situatie door de aanhoudende anti-regeringsprotesten. Eerder gold een advies om niet naar Bangkok te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. De Nederlandse ambassade blijft tot nader orde gesloten. Nederlanders in Thailand kunnen wel nog contact opnemen met de ambassade... via telefoonnummers en e-mailadressen die op de website van de ambassade staan. Bij gevechten tussen het leger en de betogers zijn de afgelopen dagen zo'n 30 mensen in Bangkok omgekomen. De poging van BP om het olielek in de Golf van Mexico af te sluiten... heeft volgens deskundigen weinig effect. De oliemaatschappij heeft een buis in de lekkende olieput geschoven... en daardoor stroomt nu olie en gas in een tanker. Maar hoeveel dat is, kan BP nog niet zeggen. Volgens de Universiteit van Houston kan de buis maar 15 tot 20 procent van de olie die weglekt opvangen. Het Witte Huis noemt de methode van BP geen oplossing voor het probleem. De oliemaatschappij treft voorbereidingen om het gat te dichten door er onder meer modder in te spuiten. Tot besluit het weer. Enkele buien, plaatselijke mistbanken en 7 graden. Overdag vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 16 graden.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 Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel. De hele wereld lijkt zo koel. Ik wil je eindeloos benieuwen.